Het is van gisteren met het NOS-journaal. Zeker tien explosies waren deze nacht te horen in Kiev, meldt de krant The Kiev Independent. Volgens Oekraïense functionarissen op Telegram heeft het luchtafweersysteem meerdere aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad afgeslagen. Puin van de neergehaalde projectielen zou zijn neergekomen in onder meer een dierentuin. Er zijn tot nu drie gewonden gemeld. Het is niet bekend of het om een drone- of raketaanval gaat. Een voormalig medewerkster van Rudy Giuliani eist 10 miljoen dollar voor aanranding en intimidatie. De oud-raadsman van Donald Trump zou de vrouw regelmatig hebben gedwongen tot orale seks tijdens en na het werk. Giuliani's woordvoerder noemt de aantijgingen pure intimidatie en een poging tot afpersing. Maaltijd- en flitsbezorgers zijn soms te jong, worden niet goed betaald... of werken in slechte arbeidsomstandigheden. Dat meldt de inspectie na een grootschalige controle in tientallen steden. In zeker 20 gevallen was de bezorger jonger dan 16 jaar. Ook werden bezorgers ontdekt die geen vergunning hadden om in Nederland te werken. Naast de bezorging was ook de veiligheid in de panden van de bezorgdiensten niet altijd op orde. Zo stonden soms te zware spullen hoog opgestapeld die makkelijk op een medewerker kunnen vallen. En Les Miserables en Sweeney Todd zijn de grote winnaars van de Musical Awards. Die werden gisteravond in het Circus Theater in Scheveningen uitgereikt. Les Miserables kreeg maar liefst zes prijzen, waaronder die voor beste grote musical. Freek Bartels won de award voor de beste mannelijke hoofdrol. De prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Gaia Eikman. Zij speelde Aida in de gelijknamige musical. Sweeney Todd werd bekroond tot beste kleine musical en won daarnaast nog drie prijzen. Het weer, het is een graad of 7 met in het noordwesten enkele bui. Komende ochtend is het bewolkt, later iets meer zon bij maximaal 15 graden. Woensdag wordt het een stuk zonniger, maar ook weer een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Ga met haar. Quiero tu samba sa, sa, sa, sa. Quiero tu samba sa, sa, sa, Rico. Het ritme van Zandvoort. no New Year's Day to celebrate, no child. I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No, son no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring.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 Wat zou je doen? ZFM voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De arbeidsinspectie heeft afgelopen weekend in 13 steden honderden flits- en bezorgdiensten gecontroleerd. Daarbij zijn tientallen misstanden ontdekt. Zo waren bezorgers soms te jong, werkten ze te vaak of illegaal. Ook heeft de politie bij die actie verkeersboetes uitgedeeld aan de bezorgers. Oud-raadsman van Donald Trump Rudy Giuliani is voor 10 miljoen dollar aangeklaagd wegens aanranding en intimidatie. Hij zou een oud-medewerker hebben gedwongen tot orale seks en veel dronken tirades op werk hebben gehad. Giuliani's woordvoerder spreekt de beschuldigingen tegen. En in Rotterdam is vannacht opnieuw een explosief afgegaan. Het gebeurde rond half vier op de Eerste Schansstraat in de wijk Delfshaven. De politie heeft geen verdachte aangehouden. Het weer helder en bewolkt met een frisse wind en zo'n 15 graden.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 no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had a lie, had a lie emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no. Even though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it I lie and I lie and I lie and then I lie Till there's no turning back I don't know why I lie and I lie Till I don't know who I am But then I tell myself Four.